Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgen in de horeca door de nieuwe coronamaatregelen. Vanavond om 10 uur moeten ze de deuren dichtgooien en dicht houden voor een week of vier. Sommige zaken zijn bang dat ze door een nieuwe sluiting niet kunnen overleven. Stamgasten balen ook natuurlijk, maar kunnen wel een paar weken leven zonder hun biertje aan de bar. We gaan gewoon doen wat, eh, wat ons gevraagd wordt en eh, hopen dat het werkt. Een maandje vind ik wel eh, te overzien. Ik denk als we dit een maandje vol kunnen houden en dan weer back to normal kunnen, dat vind prima. Om te voorkomen dat mensen ergens anders gaan feesten... mag er na 8 uur s avonds nergens meer alcohol worden verkocht. En dat betekent dat er nog een sector bang wordt, de avondwinkels. We gaan natuurlijk miniem redden met een eh, pakje sigaretten... Van, eh, waar we helemaal geen eh, winst op kunnen maken. Ik, ik, ik maak me heel veel zorgen over en ik zie er geen, zowat bijna geen toekomst meer in. Agenten vinden dat ze onvoldoende leren omgaan met verwarde mensen, staat in de krant Trouw. Driekwart van de agenten voelt zich regelmatig machteloos als mensen agressief worden of een gevaar zijn voor zichzelf. Het gaat dan om mensen die spugen, bijten, slaan of dreigen met messen en andere wapens. De, wijk Lunette, de Utrechtse wijk Lunette stond vannacht vol met politieauto's. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Een vrouw die alleen op de fiets onderweg naar huis was... werd door agenten aangesproken dat het niet veilig was. Ze is door een motoragent naar huis gebracht. In de wijk worden de laatste tijd vaker vrouwen lastiggevallen. En er was gisteravond nog een grote persconferentie. Apple presenteerde zijn nieuwe iPhones. Opvallend is dat je daar geen oplader en oortjes meer bij krijgt. Apple zegt dat het de impact op het milieu wil beperken. Want zonder accessoires zijn de iPhone-doosjes kleiner en kunnen er dus meer worden vervoerd. Maar volgens verslaggever Nando Kastelein kan er ook iets anders achter zitten. Critici zullen daar wel tegen inbrengen dat het bedrijf misschien ook wel goed uitkomt. Want dat zo nog meer geld kan verdienen aan de klant. Omdat die nu eh, misschien oordopjes en een stekker gaan kopen. Ja, Apple zegt dat veel klanten sowieso al opladers en oortjes in de la hebben liggen. Het weer, veel wolken vandaag. Op de Wadden en in Limburg kan een spatje regen vallen. En het wordt maximaal een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is de Wijkertunnel dicht. Dat komt door technische problemen.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 me up, up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor.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 kregen het advies 10 dagen in quarantaine te gaan, ook als ze geen klachten hebben. De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge... waarin ze de gedeeltelijke lockdown aankondigden... is gisteravond bekeken door ruim 7,3 miljoen mensen. De vorige eind september werd bekeken door bijna 6,5 miljoen mensen. En horecabedrijven die in de problemen komen... krijgen niet meer automatisch hulp van hun bank. In april konden ze een betaalpauze van zes maanden aanvragen op hun kredieten. Banken gaan aanvragen nu individueel beoordelen. Het weer, wolken en zon en bij een koude noordoostenwind worden de graad of 12.